3 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse justitie heeft twee ex-medewerkers van Twitter aangeklaagd... vanwege spionageactiviteiten voor Saoedi-Arabië. De twee, een Saoediër en een Amerikaan... hadden toegang tot privégegevens van Twitter-gebruikers. Ze hadden het gemunt op dissidenten en andere critici van Saoedi-Arabië. Een derde persoon, een Saoediër, is eveneens aangeklaagd... Hij zou als tussenpersoon hebben geopereerd. Hij is ook de enige die vastzit in Amerika. De andere twee zijn al langer terug in Saoedi-Arabië. In Burkina Faso zijn tientallen mijnwerkers in een hinderlaag gereden en doodgeschoten. Ze reden in een konvooi van vijf bussen, begeleid door het leger. Een van de bussen zou in de oostelijke regio Est op een bermbom zijn gereden... waarna gewapende mannen het vuur openden. Volgens de gouverneur zijn er zeker 37 burgers omgekomen en nog eens tientallen gewond. De slachtoffers werkten voor een Canadees mijnbedrijf. Burkina Faso leidt al drie jaar onder het geweld van jihadistische groeperingen... die vaak uit het buurland Mali afkomstig zijn. Op een industrieterrein in Os zijn een vrachtwagen en een locomotief van een goederentrein gisteravond met elkaar in botsing gekomen. De locomotief is daardoor ontspoord. Er zijn geen gewonden, de trein vervoerde geen gevaarlijke stoffen. Medio oktober kwam op dezelfde plek een bestuurder van een auto in botsing met een goederentrein. Bij bouwbedrijven zijn bijna 1350 projecten vertraagd... door de problemen rond stikstof en PFAS. Dat zegt branchevereniging Bouwen Nederland... die een enquête hield onder de leden. Al die projecten zijn goed voor bijna 50.000 banen. En als er niet snel een oplossing komt... dan leidt dat tot fors banenverlies, al dus Bouwend Nederland. Ook zou de bouw van meer dan 29.000 huizen vertraging oplopen. Het weer. De bewolking neemt verder toe en er kan een bijvallen. In het noordoosten is de kans op mist. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt. Overdag is het bewolkt en trekt een gebied over het land. Later in de middag opklaringen.